Mannik Sampersen met het NOS-journaal. De hoofdredacteur van een Duits roddelblad is ontslagen... na een nep-interview met voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher. Het blad Die Actuelle deed alsof de Duitser voor het eerst sinds een ernstige ski-ongeluk in 2013 een interview had gegeven. Onderaan stond in kleine letters dat het was gemaakt met kunstmatige intelligentie. De uitgever van het blad noemt het artikel smakeloos en misleidend... en heeft aan de familie van Schumacher excuses aangeboden. In de VS mogen vrouwen de abortuspil mifepristone blijven gebruiken. Het Hoge Rechtshof heeft een verbod van een lagere rechter geblokkeerd. President Biden is blij met het besluit. Hij zegt dat hij zal blijven strijden tegen politieke aanvallen op de gezondheid van vrouwen. Op het station van luchthaven Schiphol is afgelopen avond een man aangehouden die een nepwapen bij zich had. Hij werd met zes anderen door de marechaussee uit een trein gehaald. Dat gebeurde na een melding van andere reizigers over het nepwapen. De groep zou ook dreigende taal uitslaan. De jongeren moesten op Schiphol op hun buik op het perron liggen... is te zien op een foto van Stadsomroep AT5. Ze werden allemaal gefouilleerd en bij een van hen werd het nepwapen gevonden. Een gitaar van de drie jaar geleden overleden gitarist Eddie Van Halen is geveild voor ruim 3,5 miljoen euro. De Nederlands-Amerikaanse gitarist bespeelde het instrument in de jaren 80 bij veel live optredens van zijn band Van Halen. Hij gaf het instrument in 1990 aan een technicus en via via kwam het terecht in een winkel in Californië. De eigenaar daarvan bracht de gitaar onlangs naar een veilinghuis. Van Halen wordt gezien als een van de beste gitaristen aller tijden. Het weer. In het noordoosten nog wat buien. In de rest van het land is het droog. Er kan wat mist ontstaan. In de ochtend af en toe zon.